Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle kinderen van de Queen zijn bij hun zieke moeder. Het gaat niet goed met Elizabeth en doktoren houden de Queen extra in de gaten. Wat dat precies betekent weten we niet, maar dat het paleis dit soort dingen zegt is wel zorgelijk. Je hoort correspondent Arjen van der Horst. Het Koninklijk Huis is altijd notoir gesloten geweest over de gezondheid van de koningin. Het feit alleen al dat ze nu wel dus met deze verklaring eh, naar buiten komen suggereert dat er iets meer aan de hand is en die indruk wordt natuurlijk ook versterkt door het nieuws... dat haar kinderen en kleinkinderen eh, ook onderweg zijn naar Balmoral. Ja, Balmoral is het buitenhuis van de Queen in Schotland waar ze ziek is geworden. Haar kinderen Charles, Anne, Edward en Andrew zijn inmiddels allemaal daar. En ook haar kleinkinderen William en Harry zijn onderweg. Net als Harry's vrouw, vrouw Meghan. Koningin Elizabeth is 96 jaar oud en haar man Philip overleed vorig jaar. De vrachtwagenchauffeur die inreed op een buurtbarbecue in Nieuw-Beierland is weer vrijgelaten. De man van 45 uit Spanje blijft wel verdachte. Hij reed met zijn truck een dijk af. Zeven mensen kwamen daarbij om en zeven anderen raakten gewond. Volgens de advocaat van de man kreeg hij achter het stuur waarschijnlijk een epileptische aanval. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar acteur Thijs Reumer. Hij zou volgens RTL Boulevard door meerdere jonge vrouwen worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En de giftige valse wolfspin komt steeds vaker voor in ons land, werd gisteren bekend. En het kan snel gaan, want vandaag dook hij weer op in Den Bosch. Daar werd er eentje gevangen door de vierjarige Sen, terwijl zijn moeder het filmde. Gaat het lukken? Zet hem erop. Kom op, 1, 2. Heb je hem? Hij is heel groot. Vind je hem leuk? Ja. Freek noemt zijn moeder hem ook wel eens. De giftige wolfspin kwam eerst vooral in, het, in Zuid-Europa voor... maar door klimaatverandering duikt hij ook steeds vaker bij ons op. Het beestje is niet zo gevaarlijk en vals als die klinkt. Een beet is vergelijkbaar met een wespensteek... en ook de hoeveelheid gif is minimaal... en hij bijt alleen als hij in het nauw komt. Het weer af en toe buien, soms ook met onweer, ook morgen... en dan wordt het een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is het file rijden tussen Hoofddorp en Roelof over 10 kilometer. Half uur tijdsverlies daar door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En 10 minuten vertraging bij Broek in Waterland op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn.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 Volgens de BBC zijn de zorgen niet eerder zo groot geweest. De familie van de Queen verzamelt zich in het Schotse zomerverblijf, waar de koningin nu is. De VS geeft nog eens 2 miljard euro aan militaire steun aan Oekraïne en een aantal landen in de regio. Dat heeft minister Blinken van Buitenlandse Zaken gezegd bij een onaangekondigd bezoek aan Kiev. In China is het dodental van de aardbeving van begin deze week opgelopen naar 86. Sinds de beving van maandag in de provincie Sichuan worden nog tientallen mensen vermist.